De boete is opgelegd door een rechter in Ecuador. Volgens de aanklagers heeft oliebedrijf Texaco, dat inmiddels is overgenomen door Chevron, tientallen miljarden liters giftig materiaal in het Amazonegebied geloosd. Dat gebeurde tijdens olieboringen in het gebied in de jaren 70 en 80. Daardoor zouden oogsten zijn mislukt, zou vee zijn doodgegaan en zou het aantal kankerpatiënten in de regio zijn toegenomen. De rechtszaak loopt al bijna 20 jaar, eerst in de Verenigde Staten en sinds 2003 in Ecuador. Chevron wijst de beschuldigingen van de hand en gaan tegen de uitspraak in beroep. Groningen, Drenthe en Friesland zijn blij dat het kabinet afziet van de ondergrondse opslag van CO2 in het noorden. Minister Verhagen zei gisteravond dat hij een andere oplossing gaat zoeken vanwege een gebrek aan draagvlak bij bevolking en bestuurders. Hij gaat nu de mogelijkheden bekijken van opslag in de bodem van de Noordzee. Het vorige kabinet wilde CO2 opslaan in drie lege aardgasvelden in het noorden. Vooral de laatste maanden was daartegen veel verzet. Vorig jaar november blies Verhagen ook al een proefproject voor CO2-opslag in Barendrecht af. Ook daar was het argument een volledig gebrek aan draagvlak. De Groningse gedeputeerde Jager en zijn Drentse collega Klip zijn blij dat Verhagen het signaal uit het noorden serieus heeft opgepakt. Shell en het Braziliaanse suikerconcern Cosan hebben hun plannen toegelicht voor een joint venture voor de productie van ethanol. De organisatie gaat Ryzen heten en gaat jaarlijks ruim 2 miljard liter ethanol produceren voor de Braziliaanse en internationale markt. Bij het bedrijf gaan 40.000 mensen werken. Ryzen krijgt een marktwaarde van zo'n 8 miljard euro. Ethanol wordt gemaakt van suikerriet. Het is bruikbaar als brandstof voor auto's die daardoor nauwelijks CO2 uitstoten. In Brazilië rijden veel auto's op bio-ethanol. In Nederland wordt ethanol sinds 2007 toegevoegd aan brandstof. Het weer vannacht verdwijnt de regen, plaatselijk ontstaat mist. Het wordt een graad of 2.